Daarnet wel met het NOS-journaal. De man die vandaag om het leven kwam bij het ongeluk in het Twente-stadion is een 31-jarige inwoner van Nijverdal. Het is nog steeds niet duidelijk waardoor het dak van de tribune tijdens werkzaamheden instortte. Behalve één dode vielen er ook 15 gewonden, één van hen is er slecht aan toe. Volgens de burgemeester van Enschede zijn alle slachtoffers Nederlanders. FC Twente heeft de oefenwedstrijd geannuleerd die zaterdag op het programma stond tegen het Zeeuwse elftal. Ook is de website van de club aangepast, net als die van de supportersvereniging Vak P Enschede. Uitgever Wegener mag de kranten B en De Stem en de Provinciale Zeeuwse Courant niet samenvoegen. Dat heeft de mededingingsautoriteit NMA bepaald. Wegener had vorig jaar al een miljoenenboete gekregen omdat de twee kranten te veel met elkaar samenwerkten. In 2000 nam Wegener B en de Stem en de PZC over. Die twee moesten wel afzonderlijk blijven bestaan. Wegener had nu aan de NMA gevraagd of samenvoeging toch niet wordt toegestaan omdat de krantenmarkt is veranderd, maar de NMA weigert. De Britse krant News of the World verschijnt zondag voor het laatst. Er staan dan geen advertenties in en de opbrengst gaat naar goede doelen. News of the World kwam de afgelopen dagen zeer negatief in het nieuws in verband met ranzige afluisterpraktijken door journalisten en het betalen van steekpenningen aan politiemensen. Eigenaar Rupert Murdoch geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Er komt een onafhankelijk onderzoek. Het gerechtshof in Den Haag heeft de Rwandese asielzoeker Jozef M. tot levenslang veroordeeld. Het hof acht bewezen dat Jozef M. tijdens de genocide in Rwanda in 1994 zeker 100 mensen heeft vermoord die naar een ziekenhuis waren gevlucht. Volgens het hof is de uitspraak een belangrijk signaal voor oorlogsmisdadigers die denken dat ze in Nederland veilig zijn weer vanavond en vannacht trekken er vanuit het zuidwesten buien over. Vooral de westelijke helft van het land. Ook morgen wissel, wisselvallig en buien. Het wordt maximaal 22 graden. In de loop van het weekend geleidelijk minder buien. Dit was het NOS Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral nog file bij Amsterdam. Zo staat op de A1 richting Amsterdam tussen de afwit Gooimeer en Diemen 8 kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht. Ze zijn nog bezig met opruimwerk na een vrachtwagenbrand eh, vanmiddag. Eh, je kan het beste omrijden door vanaf knooppunt Nes de A27 langs Utrecht te kiezen. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Watergaasmeer en Muiden 6 kilometer. En op eh, de A20 hoek van Holland-Gouda staat ook 6 kilometer tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. n 236 vanuit Bussum naar Weesp. Daar is het nog steeds erg druk vanwege eh, omrijders die die file op de A1 proberen te ontwijken.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 the We can make a deal, make it worth your while. There's a gentleman that's going round, turning the gun upside down. School pigeon, ha cha cha cha. He's an old ex-con that's been away. Now he's back, no one says.